17 graden. Er is veel bewolking en het zonnetje laat zich ook regelmatig zien, maar er kan ook af en toe een buitje vallen. Vooral zaterdag en zondag in de ochtend is er regen. Later dan begint het ook in het noorden van Nederland te regenen. De nachttemperatuur ligt op 12 graden. Dit weerbeeld blijft de hele week zo. De wind komt uit zuid-zuidwest en draait langzaam naar west. Dit was het regionieuws. Dankjewel Erik. Ja, morgenochtend is hij ook weer gewoon op de radio te horen. Hè? Dan eh, vroeg opstaan eh, en dan hoor je Erik met eh, de beste muziek. Zometeen ook nog muziek van War on Drugs. Ik heb een, maar een beetje psychedelisch liedje uit de jaren 60. Een beetje uit die summer, the Summer of Love tijd, tijdperk. En ook ja, nog het een en andere nieuwe muziek. En als jij een liedje wil horen, dan mag je dat aanvragen. 013 54 1344. Tot zometeen. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steun dan het werk van het gehandicapte kind. Ga naar laatstespelen.nl of sms spelen naar 4004 en doneer een tientje. Ik ben Maxime. Ik ben Carlijn. En je hoort ons elke zaterdag bij Het Maxime op de radio. Tussen 12 en 2. met een nieuw thema elke week.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 Het houdt niet op. Zo'n goede gozer die, die Maarten. on Drugs. En Holding On. Van mij mogen we met eh, nieuwe muziek eh, komen door Raw Drugs. Het is inmiddels eh, alweer drie jaar geleden dat uh, laatste album A Deeper Understanding. Maar wat heb ik dat veel gedraaid zeg. Ongelooflijk. Holdenang eh, was dit een van die fijne liedjes die ook op die plaat staat. Zometeen eh, dan eh, krijg je nog de tips voor ehm, ja, de zaterdag en de zondag. Want er is best een hoop te doen nog. Coronaproef, coronavrij. ja, dat gaat helemaal lukken. Ehm, en natuurlijk ook de nodige nieuwe muziek. Alhoewel, zo heel nieuw is deze niet, mee, niet meer. Want ik draai hem echt, nou, ik denk al echt een maand of drie. Gewoon bijna iedere uitzending. ik, ik denk top 3. Ik denk dat dit, eh, als, het gaat om favoriete liedjes van 2020 eh, tot nu toe, ik denk dat deze bij mij in de top 3 staat. Eh, samen met, nou ja, onder andere die Ohio van King Princess. Die heb ik vorige week nog eens gedraaid. Het gaat om deze. Zij komt ook volgende maand met een nieuwe plaat. Ik ben daar benieuwd naar, want het is namelijk haar debuutplaat. Fake It Flowers. De nieuwe Biba Doobie heet Care. It's been since 1966, beetje die, eh, dat Summer of Love eh, tijdperk. Een beetje die uh, psychedelische uit de 60s. leuk. Count 5 en Psychotic Reaction. En daarvoor Biba Doobie. En Care. Je zou maar discjockey zijn en je moet een keer Biba Doobie draaien. En je weet helemaal niet hoe je dat uitspreekt. Bea B. Nee, Biba Doobie. volgende maand dan haar nieuwe album. Um, ja, dan laatste weekend eh, van september dat eh, is ingegaan. Met daarmee ook eh, de allereerste, het allereerste herfstweekend. En ja, om een hoop te doen, in vooral in Tilburg, ook wel een beetje daaromheen. Maar even kijken, ja. Ik heb ook de tips voor, voor morgen en voor zondag voor je. Ja, het is, het best een hoop, dus ik verdeel het in, in twee blokjes. Eerst maar eens morgen, zaterdag 26 september. Wat is er te doen? Nou, van half elf tot twee, dan is er Verhalen op het Spoor vanaf uh, eh, Eetbar de Wagon. 16 euro betaal je daar voor een rondleiding over geschiedenis van de spoorzone met afsluitende lunch bij de Wagon. Dan is er van uh, eh, 11 tot 3 een mini eh, bijenworkshop bij Groenrijk Tilburg. Kost, uh, dat gratis, kost niks. Kost niks. je, kom je meer te weten onder andere over de functie van bijen in de natuur. Ook van, eh, el, vanaf, vanaf 11 uur tot 5 is er een eh, Dutch Game Marathon bij ontdekstation 013. 8 euro betaal je daarvoor en eh, bekende streamers die kun je daar ontmoeten voor het goede doel. Uh, dan is er nog van uh, 7 tot 2 Daisy op het terras bij uh, 41 euro daar voor een tweepersoonstafel. Ook heerlijke tunes, muziek, bingo en nog veel meer. Van 7 tot 4 uur s'nachts Laat door, die feestjes. Is er eh, Telg en eh, Ginvis Zomerbar. Afsluiting in de steeg. Kost ook niks, is gratis. DJ's en live muziek daar. En van half negen tot elf is er Electric Hollers bij Highhoof Backstage. 12,50 euro betaal je daar voor blues en rock sensatie uit het noorden van Nederland. De band Electric Hollers. Laatste drie kwartier van Net Niet Op. En als je nog iets wil horen, dan mag je je favoriete liedje aanvragen. 013 54 1344 of facebook.com slash maartenlog. Thomas die deed het ook, die wil deze van Rancid. En het heerlijke Time Bomb. If that reason and the stories that are true. the youth authority home. First you learn you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The point time bomb. Black coat, white shoes, black yeah. The time bomb. Now he's out, he got free, he got a coat, got a car. He's only years old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in whatever he can move on, and you know that kid's a creepy. Black coat. she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, like it's midnight. Some is down. Three shots right out of here and dead. als je boodschap achterlaten Stevens. Hij creëert altijd een eigen wereld met zijn muziek. En jij hebt de keuze vanaf vandaag of je daarin staat of niet. Want zijn nieuwe plaat, zijn achtste studioalbum is sinds vandaag uit. The Ascension, zo heet het. En denk een beetje aan dit soort uh, eh, electropop liedjes. Volgens mij is het echt weer een prachtplaat. Uh, videogame, zo heet de nieuwe single. Daarvoor Rancid. En Time Bomb. Doet een beetje denken aan eh, die uh, ska bands. Eh, de specials en Madness, maar dan anno 90s. Ja. Fijn liedje. Krijg je nog de tips voor de zondag. Zondag is er ook genoeg te doen. Ga ik je bij deze vertellen. van 11 tot 5 is er een, eh, ja, ook de Dutch Game Marathon bij eh, ontdek, eh, Ontdekstation 013. Dus ook op zaterdag. 8 euro kost dat. we Bekende streamers ontmoeten voor het goede doel. van 11 tot 5 dan is er planten en stekjes. ruilmarktje in de Racehof. Is ook gratis, dus neem je plantjes en je stekjes mee. Ting, ting, ting. Oh ja, daar kwamen we vorige week achter, hè. Dat hier... hier zit een soort geluidje in, in dit dingetje. ching ching ching nou, natuurlijk niet als ik het zeg. Eh. En een olifant. Hoor ik er ook in. Maar goed. Um, van 12 tot 5 dan is er eh, wijn, een wijnspijswandeling door uh, Tilburg. 69 euro. Zes gerechten, zes wijnen. Wijnen, wijnen, wijnen. Bij zes restaurants. Ehm, dan is er nog van 2 tot 4. Eh, Frank van Pamelen presenteert zijn nieuwe, eh, nieuwe boek bij uh, eh, en Mutsaars. Ook, dat is gratis, die, de, ja, de, boekpresentatie van hem. Bravo geroep en enthousiast gefluit daar. dan, want we zijn er nog niet, ehm, van half drie tot tien voor half vier, heel specifiek is dat, is er een kindervoorstelling Vreemde Eend bij Theater Stilburg. 9,50 euro, pareltje van een dansvoorstelling. Ik citeer, hè. Ik weet het niet. Dan is er nog, uh, even kijken, van 3 eh, tot 5. Ja, Kier met Alles is Mogelijk. Dat is in eh, de Nieuwe Vorst, de voorstelling. 8 euro daar, een ruimtereis naar het Rijk van de Verbeelding. Dan van 3 tot 10 live muziek bij Rauw in de Spoorzone. Dat is gratis. Uh, Harry van Ginsven die staat er op het podium. Van 4 tot 9 waarbij je Cultura in de Steeg bij Gin Fish. Eh, dat is gratis. Eh, daar is een eh, eclectische dansmiddag slash avond. En als laatst is er ook nog Manjana. Manjana, Manjana. Uh, 5 euro per bak mosselen. Nou, nooit op, mosselen. Maar sushi ook niet, hè? Ik kijk, echt mensen me raar aan als ik dat zeg. Ik heb nog nooit sushi op. Nee. Ik word ook nooit uitgenodigd om een keer mee te gaan, dus ja. Eh, chili con carne, voor degenen die eh, niet van mosselen houden, is er ook. En organiseer jij eh, binnenkort een, een, evenement. Dat kan groot of klein zijn in de regio Tilburg. Hopelijk niet zo groot als <laughs> gisteren bij Stappengoor, hè? Willem II. Hè? Maar stuur dan een mailtje naar info.tilburg.com of naar ons. Je kan ook een berichtje naar ons sturen, hè, natuurlijk voor eh, de leukste events en eh, de komende periode. En misschien lees ik dat dan ook wel volgende week voor. En dan heb je toch een beetje een stukje promotie. Eh. Eens even kijken, ik heb nog een, een half uur op de teller. Dus ik, ik ga nog maar gewoon een liedje draaien, ja. daarvoor ben ik hier, ja. Onder andere, hè, onder andere. en voor de rest is het ook gewoon weer om lekker ja, binnen te blijven zitten bij de radio. Vanavond eh, waait het in het zuidwestelijk kustgebied hard tot stormachtig. Aan de Zeeuwse westkust kan het tijdelijk stormen en is kans op zware tot zeer zware windstoten tot 110 km per uur. Vannacht neemt de wind af en het weekend verloopt wisselvallig met buien, afgewisseld met wat zon en temperaturen van 14 tot 17 graden. vooral aan zee kan het soms nog wel hard waaien. Pas op, pas op dat je niet eh, wegwaait. Waai, tell me why. Guns N' Roses nu. Sweet Child of Mine. mag je luchtgitaar er maar bij. Maar ah, joh. Ja, sorry, hè. Dat is Exo eh, Rose, hè. Zo, zo eindigt elke Guns N' Roses eh. Sweet Child Dit is de nieuwe van Pixie. Just Move. Dixie. En Just Move. je, de indie Britney Spears uh, dit. Doet eh, aan eh, een hoop dingen denken. Onder andere aan Stone Roses. Het doet denken aan Back by Dope Demand. Eh, en eh, eigenlijk een hoop eh, Britse muziek waar het aan te denken. Pixie en Just Move, daarvoor Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. En ik ga het gewoon volhouden hoor. Ja, ben jij gek? Hè, jij denkt dat doet hij één of twee keer, misschien drie. Nee hoor, ik hou dat gewoon heel lang vol. Na Pixie, iedere keer. Dan ga ik gewoon de Pixies draaien. Zet ik gewoon, zet ik gewoon een S erachter. En dan heb je gewoon deze fantastische band. Nirvana Kurt Cobain heeft hier veel aan te danken. Och man, we gaan gewoon even meeschreeuwen, oké? Even gewoon keihard meebrullen met deze. Oh, wat lekker dit. De Pixies en de Baser. De Pixies En de Baser. Ik hoorde ooit iemand eh, de Pixies met The Baser en eh, Nina Simone met My Baby Just Cares For Me achter elkaar draaien. En toen wist ik eigenlijk van, oh ja, alles is gewoon mogelijk in het leven. Alles is mogelijk. Dus ik ga ook maar even zien Nina Simone draaien. Of in ieder geval een klein stukje. Even een klein stukje, want ja, ik heb ook nog andere platen die ik wil draaien. My baby just cares for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares. places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smiles. Something he can't see. and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong. Nina Simone en eh, My Baby Just Cares For Me. Eh, na Pixies met de Bezer, dan is gewoon alles mogelijk hè, in het leven. Ja, als je die twee platen achter elkaar kunt draaien, dan is er een hele hoop mogelijk. En na Nina Simone, gewoon weer uit Nederland, Johan, Tumble and Fall. For everything looks so much better on the outside For every day's the same will turn into a long night. I paid too much for losing touch. Because the apathy will crack me up in no time. Because insanity becomes a state of mind. It comes around again. That warning sound can wake me from my sleep gotten in too deep, but when you call, I'll be ready for the flash. get in my car. I don't even eye. Long discussions. Oh, you my cousin? No, you wasn't. You just wanna ride. You just wanna talk about politics, Chicago shit, and rocket shit. Start dancing, ho. Spill fries on the seat, Sprite on the seat, come ride on the seat. Ay. Last girl, she a lie on the seat, she a fart on the seat, now she jogging the streets. Ay. I don't trust no one, faking like a fan, asking for a pic. You should use your phone, call a Uber. You a goofy if you think I don't know you need a lift. Is you is or is you ain't got gas money? No IOUs or debit cards, I need cash money. So back up, back up, I need space now. I need you to slow down, it's not a race now. I can't really hear what you gotta say now. Shut up. Start shut dancing, up, ho. Chance de Rapper. Eh, ja, daar moet je per se de rapper achter zetten. Anders weet je niet dat hij eh, dat hij een rapper is. Dus net zoals met rapper Sjors. Maar rapper Sjors moet je er ook eh, rapper voor zetten. Want ja, anders weet je gewoon niet dat hij aan het rappen is. Ja, zo is het toch wel? Yeah, let's go! Yeah, let's go! Vrijdagavond. Vanavond gaan we hard. Want waar zijn je kloten? Mij te dissen promoten van jezelf. Sta wekelijks in de club, meestal wel een stuk of elf. Ik, ga toch geen repertoires eh, draaien, doe even, even normaal. Um, gisteravond werd de prestigieuze Mercurius uh, prijs uh, uh, uitgereikt. Gisteravond werd de prestigie... Zo... Maar kan ik dit even terugspoelen? Gisteravond werd de prestigieuze Mercurius Prize eh, uitgereikt voor het eh, derde album van Michael Kiwanuka. Mercury Prize is een van de beroemdste muziekprijzen van Groot-Brittannië en eh, wordt gezien als het startschot van een glorieuze carrière. Nou, ja, wij in Nederland wisten dat eigenlijk al met Michael Kiwanuka. Britse soulzanger. Um, Mercury Prize wordt uitgereikt sinds 1992. En Kiwanuka's voorgangers zijn eh, niet de minste. Zweet, Pulp, PG Harvey, Wolf Alice, Elbow. lekker lijstje om tussen te staan. Winnen van de prijs betekent vaak een glansrijke carrière en geweldige promo. En daarnaast ontvangt Kiwanuka een geldprijs van 25.000 pond. Kun je goed vanuit eten. Hier is hij met You Ain't The Problem. makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm on, you got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You are the problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong. I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. problem. Benuka, You Ain't The Problem. Ik vind het een eh, terechte winnaar van eh, de Mercury Prize eh, van 2020. Want ik vond het ook een van de betere albums van 2020. Michael Kubenuka en You Ain't The Problem. Het zit er al op. Nee, maar dat, dat doen we er morgen toch eentje? Nee, nee, nee. Maar dan ben je er niet natuurlijk. Nee, nee, nee. Morgen ben ik er niet. Nee. DJ's hebben ook weekend. Ja. Um, ja, tot zover eh, het houdt niet op. Ehm, komende woensdag natuurlijk gewoon weer een nieuwe Going Underground. Dan hoor je bijvoorbeeld uh, tracks zoals deze. Sluit ik nou mee af. Ik spreek je hopelijk dan. Anders tot volgende week. Dit is de Vel van Underground en rock and roll. Fijn weekend. Jenny when she was just five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on radio,